bij een aantal fietstunnels in de stad. Alle voorbijgangers werden ondervraagd in de hoop tips te krijgen over drie zeer gewelddadige straatroven vorig weekend. Bij de overvallen werd onder meer een man van zijn fiets getrokken, mishandeld en naakt op het spoor gelegd. Of het passantenonderzoek iets heeft opgeleverd wordt later bekendgemaakt. Op IJsland zijn zeker 400 mensen geëvacueerd omdat een vulkaan onder de eilandbergengletsjer is uitgebarsten. De autoriteiten zijn bang dat door de uitbarsting het gletsjerijs smelt, waardoor overstromingen ontstaan. De eilandbergengletsjer ligt 120 kilometer ten zuiden van de IJslandse hoofdstad Reykjavik. De weg naar het gebied is uit voorzorg afgesloten. Het is bijna 200 jaar geleden dat de vulkaan voor het laatst actief was. President Obama heeft de democraten in het Huis van Afgevaardigden opgeroepen om voor de hervorming van de gezondheidszorg te stemmen. Obama noemt de hervorming de belangrijkste in ruim 40 jaar. Het nieuwe stelsel komt er pas als minimaal 216 afgevaardigden voorstemmen. Volgens de New York Times zijn er nog negen stemmen nodig van 18 democratische afgevaardigden die nog twijfelen. De stemming over het nieuwe zorgstelsel is vanavond. British Airways zegt dat de gevolgen van de staking van het cabinepersoneel meevallen. Volgens de luchtvaartmaatschappij is een groot deel van het personeel gewoon komen werken. De vakbonden daarentegen zeggen dat 80% van het cabinepersoneel staakt en dat maar een derde van de vluchten wordt uitgevoerd. De driedaagse staking begon vrijdag om middernacht. Vakbonden zijn tegen bezuinigingsmaatregelen, zoals het bevriezen van de lonen. Dan het weer. Vanochtend eerst nog buien, maar geleidelijk wordt het vanuit het westen droger en komt ook de zon tevoorschijn. In het zuidoosten blijft het lang bewolkt.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 Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg.